Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Op het Sint-Pietersplein in Rome is de installatie van paus Leo XIV bezig. Tijdens een speciale mis krijgt hij de twee belangrijke symbolen van het pauschap. De stola van Lamswol en de Vissersring. De nieuwe paus maakte iets na 9 uur zijn eerste rit in de pausmobiel op het plein... waar hij de tienduizenden aanwezigen begroette. Bij de installatie zijn ook veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koningin Maxima en premier Schoof erbij. Israël heeft vannacht in de gaza Gaza-strook tientallen mensen gedood. Volgens het Palestijnse persbureau WAFA viel het leger onder meer Al-Mawasi aan... waar Israël Palestijnen juist naartoe had gestuurd omdat ze daar veilig zouden zijn. Meer dan twintig mensen werden er gedood en meer dan 100 raakten gewond toen Israël hun tenten bombardeerde. Ook elders in Gaza waren bombardementen. Voor bureau AP werden vannacht in totaal 103 mensen gedood. Het Israëlische leger begon gisteren met een nieuw offensief... dat er volgens experts op is gericht om Gaza helemaal in te nemen. In New York is een groot zeilschip van de Mexicaanse marine tegen de Brooklyn Bridge gevaren. Daarbij zijn twee opvarenden om het leven gekomen. 19 mensen raakten gewond, van wie 11 ernstig. Door de botsing tegen de brug braken de drie masten af. Op de gieken stonden tientallen matrozen informatie. Sommigen vielen van grote hoogte naar beneden marineschip had vermoedelijk motorproblemen. Het Mexicaanse zeilschip is in New York voor een promotietour. Het gaat om een 90 meter lang trainingsschip dat de hele wereld overvaart... om de opleiding van mariniers af te ronden. Het weer. In het midden en zuiden bewolkt, op andere plekken zonnig. Later op de dag ontstaan er nieuwe stapelwolken. Daaruit kan dan ook kort een enkele bui vallen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Er staat ook minder wind dan de afgelopen dagen. En het wordt 16 tot 20 graden.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 Welkom bij twee Uur van ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Alko Beuving. Uh, uur hebben we muziek eh, klaarstaan die wat met de bas te maken heeft. Lekkere basloopjes heb ik dat maar genoemd. Aan de intro van een nummer of ergens in het midden. Mooie baslijntjes. Niet van de hele bekende jazzmuzikanten, dat doe ik een andere keer. Maar toch gewoon hele fijne baslijnen. We begonnen met, eh, ja, iedereen kent hem wel, George Benson, Sunny. Het nummer uit, van een, een cd'tje of LP was het toen de tijd... Even kijken hoe die ook weer heette. Ehm, ik zie wel dat er hele bekende mensen op meespeelden. Ik zie staan de, namen van Herbie Hancock op piano... Billy Copham op de drums... Pepper Adams op tenor, bariton sax... Uh, eh, Shuki Young op trompet, onder andere. Mooi nummer. En dat komt van een cd. Ik, even goed kijken hoe die heet. Kiplet Gravy. Mooi cd, leuk cd. Het volgende nummer wat ik heb klaarzet is... Eh, ja, we zitten toch nog in een overgang, zou ik bijna zeggen... naar wat ouderwetse jazz. Is een nummertje van Maxine Sullivan, een Amerikaanse jazzzangeres. En die heeft op de plaat een nummer... Met, die heeft ook wel vaak met Scott Hamilton gespeeld. Ik heb uitgezocht voor vandaag... I Thought About You. En daar komt die. Maxine Sullivan samen met Scott Hamilton. Hier niet onbekend in Zandvoort. I took a trip on a train and I thought about you. We passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding street stars shining down on some little town, and with each beam, same old dream. At every stop that we made, I thought about you. But when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeped through the crack and looked at the track, the one leading back to you. And what did I do? I thought about you. the track, the one leading back to you. And what did I do? What did I do? What did I do? I thought about you. Maxine Sullivan. En eh, ja, hier hoorde je ook weer een lekkere bas in. Low, een lekkere basloop in dit nummer. En op de saxofoon natuurlijk Scott Hamilton. De volgende die ik heb klaarstaan, dat is Milt Jackson. Een hele bekende jazz-vibrafonist. Eh, heel bekend vanwege zijn spelen bij de Modern Jazz Quartet. Een van de langst bestaande bands in de geschiedenis van de jazz. Van hem heb ik ook een nummertje klaargezet. Milt Jackson, Back's New Groove. Thank you. microfoon, uh, Milt Jackson. <clears throat> Af en toe kom je toch uh, vreemde cd'tjes tegen. Zo kwam ik eh, tegen de Bombay Jazz Palace. Dat is een verzamelalbum uit 2002. En daar staat allemaal muziek op. 14 nummers die allemaal beïnvloed zijn door traditionele Indiaanse muziek. Zowel eh, als verschillende soorten jazz en funk. Het is echt een, eh, ja, een raar album. Maar er staan hele bijzondere dingen op. Ik heb, laat er twee nummertjes van horen. Het eerste wat ik laat horen, dat is eh, de Bombay Jazz Palace Blues for Harry. Of Harry. En dat wordt gespeeld door Davy McKay op de piano... en Vicky Hamilton, een Engelse jazzzangeres. Uh, eens even kijken. Blue, kijken waar ik hem nou kon vinden. Oh ja, hier heb ik hem. Blues for Harry. da da da da da Daddy, get up, daddy, Yeah. ziet daarin. En eh, in die tijd was dat eh, natuurlijk wel erg in om dat eh, te doen. Op deze typische cd vond ik ook nog een, een nummer van een Nederlandse groep. Ik ga hem even opzoeken, want dat is een groep die iedereen wel van naam kent. het groepje heet Shocking Blue. En iedereen weet natuurlijk wel Venus en dergelijke. En ze hebben ook wel een instrumentaal nummer gemaakt. Dat heet Akka Araga. En dat staat ook op deze bizarre uh, CD uit Engeland. Eh, Shocking Blue, Akka Raga en natuurlijk ook weer die, die Indiaanse invloeden. Shocking Blue was dat. Instrumentaal. Eh, geen zang van Mariska Veres. Die overigens eh, zelf wel jazz-cd's gemaakt heeft ook. Uh, en die zijn ook wel de moeite waard. Daar heb ik ook wel eens een keer iets van gedraaid. Ik, ik, vond het gewoon zo verrassend om Shocking Blue... op deze verzamel uh, cd uit Engeland tegen te komen. Met Indiaanse invloeden. Leuk nummer. even kijken. Ik had beloofd wat aan de basgitaar te gaan doen. Of de bas in zijn algemeenheid. Uh, eens even kijken waar we dan mee beginnen. Oh ja, dan begin ik hiermee. Kort stukjes zijn dat. Dit, dat kent iedereen. Ja, is natuurlijk George Baker, heel bekend. En eh, deze is ook eigenlijk heel bekend. Dus deze. En dat is natuurlijk van uh, Cheek, Good Times. En dat, gaat nog minuten door, maar dat zijn hele herkenbare eh, baslijnen. En dat zit tot mijn verbazing in veel meer muziek. Eh, je hebt onder andere een bandje Cube in the Blizzards, ook bekend uit popmuziek. Maar er is een, toen Herman Brood uit die band ging, kwam daar Helmich van de Vecht in. En die had wat jazz-invloeden. En zo staat op, het, op de LP Apple Knocker Flophouse een nummertje Help Me. Luister en geniet. can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I got to find me somebody else. You gotta wash my clothes. You gotta cook my food. Help me, babe. I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I got to find me somebody else. Ja, legendarische band Q in the Blizzards. Eh, eh, mooie jazzy nummers van de, eh, de Apples Knockers Flophouse. Op de bas wordt je Herman Dijnem en op de piano Helmich van de Vecht. Ik las trouwens dat Hans Lavaille, die de drumde... dat hij op het Bluesfestival in juni in eind juni volgens mij in uh, Grollo eh, ook muziek van Cuban the Blizzards gaat spelen. Een andere leuke jazz eh, is van Tin Lizzy, ook wel een bekend beentje. Tin Lizzy, even kijken of ik die ergens neergezet heb. Tin Lizzy. Hier heb ik hem. Dancing in the Moonlight, ook een bekend nummer van Tin Lizzy. Mooi intro. When I passed you in the doorway, well, you took me with a glance. I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance, but I'm dancing in the moonlight Cut me in its spotlight. It's alright. Dancing right. in the moonlight on this long hot summer night. It's three o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in by ten. Now I won't get out till Sunday have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing right. in the moonlight on this long hot summer night. when I'm walking home. The last bus is long gone, but I'm dancing in the moonlight. Ook een eh, lekkere baslijn in dit nummer van Thin Lizzy. Dat geldt ook voor de volgende eh, keuze. Dat is eigenlijk wel een bijzondere... Ja, dat is eigenlijk wel heel toevallig. Want op 18 mei 2010 eh, werd eigenlijk de eerste debuutalbum uitgebracht van Janelle Monet. De Arch Android. En daar staat ook een nummer op met een lekkere ja, basloop zou ik zeggen. Janelle Monet. Hier heb ik hem. Comes Alive. Thank you. dancing in the dungeon every Monday night. That's when we come alive, like a schizo six feet under, but while your roses died, I came alive. nelle Monet, zeer de moeite waard. Gaat natuurlijk meer naar de pop, maar wel de moeite waard. Eh, het volgende is uh, Jazz Bois. Is een instrumentaal trio. Eh, een beetje brengt kosmische, ritmische groove uit Budapest. En van hun LP, CD, Still Blunted, het nummertje shangri Jazz Bois. Jazz War eh, uit Budapest... Eh, met nummertje Strangela van hun laatste cd en cd uit 2024. Eh, dan kom ik bij het volgende wat ik nog klaargezet. En dan moet ik even kijken hoe die band precies heet. De Fatback Band. En die hebben het nummertje Mr. Batsman. De Fatback Band. Hier komt die. Nou, dit was eh, de Fatback Band eh, met Mr. Baseman. Eh, Living in the Street heet de cd-box. mooie muziek. en allemaal lekkere jazz, lekkere borstloopjes zaten erin. Keren we terug naar de, de jazz van... ja, wat een, beetje de mainstream jazz. En dan ga ik afsluiten met twee nummers die ik nog even kijken wat ik die kan vinden. Dit is een hele bekende. De Manhattan Transfer. Tijden niet van gedrag, maar wel leuk. as a honeydew. Oh, yeah, yeah. That cat is high. Look at that look in his eye. Oh, man, his eye is higher than a kite. That cat is high. Look at that look in his eye. Man, I would die. Cat's higher than a kite. When you see him stumbling up and down the street, you know that cat's been drinking no shoes upon his feet. Man, he's high. I said that cat is high. Yes, he's high. Man, he's higher than a cat. That cat is high. Look at that look in his eye. You know I wouldn't lie. That cat is higher than a kite. Boys, he's high. Oh, look at them two black eyes. Oh, me. Oh, my. That cat is higher than the sky. When you see him tipping round and round the block, oh, you know that cat, he's very big. Clean down to his socks, that cat is high. Look at that look in his eye. Oh, me, oh, my, that cat is higher than the sky. Yeah! Skeet suits about a little fly is about a dude, hands on fly bay. Tzad tzad tzad tzad tzad, don't depend on rude and who does and bottle. Rip to the bottle, loot the loot, round the nose, and flat the hole. The duty boot to the dude, now she shoots a look to the John boy. When you see him stumbling up and down the street, you know that cat's been drinking. Got some shoes upon his feet, man, he's high. is high. <laughs> yeah. That's Thank you. Ja, dat was natuurlijk Manhattan Transfer Live. Uh, ook vrolijke muziek. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Dat is de WDR Big Band samen met Diana Reeves. Don't Get Around Much Anymore. Heel bekend nummer. Diana Reeves. Ook swingeling. the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. But i go to the club the door. But they didn't ask me about you. Don't get around much anymore. hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Thank you very much. It's Diane Rees. Samenstelling en presentatie, Beuving. Ik zou zeggen, ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Er zat van alles in. Veel oude jazz vandaag, maar toch ook eh, lekkere baslijnen in het tweede deel. Ook wat nieuw. En eh, ik zou zeggen, maak er een mooie zonne van. Ga naar buiten en geniet. Eh, het ziet er hier aardig uit. Dus wie weet is een strandwandeling niet verkeerd vandaag. Ik zou zeggen, eh, tot een volgende keer. En we gaan eruit met een, een hele nieuwe cd van, even kijken, Ben Lamar Gay. Jouzers. En daar de titelsong van. Jouzers. Komt-ie. Ain't snow no more Ain't gon' snow no more. Ain't gon' snow no more. Ain't gon' snow no more.